Uur. Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er zijn meer veiligheidsmaatregelen nodig rondom de Israëlische ambassade in Den Haag. Dat zegt de burgemeester van die stad. Sinds gisteravond staan er zwarte schermen en politieagenten om het gebouw. Waarom is niet bekend, maar er is dus volgens de burgemeester meer nodig. De meeste huishoudens hebben weer een vast contract voor stroom en gas. En dat is voor het eerst in een jaar tijd, zegt de toezichthouder. Vorig jaar maart waren er 2 miljoen vaste contracten. En nu is dat bijna het dubbele. En dat komt door de prijzen, vertelt deze expert. We zien dat de variabele contracten ongeveer anderhalf procent goedkoper zijn geworden. En de prijzen voor vaste contracten ongeveer 6 zijn gedaald. Volgens de toezichthouder verschillen de prijzen wel flink tussen leveranciers. Dus is het de moeite waard om ze goed met elkaar te vergelijken. 230.000 oud-studenten hebben vorig jaar meer studieschuld afgelost dan ze normaal doen. Dat is bijna een kwart meer dan in 2022. Volgens Duo komt dat omdat de rente op studieschuld vorig jaar best laag was. Sinds begin dit jaar is hij 2,5 procent. En de Schotse minister van Gezondheid stapt op vanwege een torenhoge telefoonrekening die hij na een vakantie kreeg. Tijdens een trip naar Marokko internette de minister er lekker op los op zijn zakelijke iPad. Maar ja, dat data in het buitenland is natuurlijk niet goedkoop. Dus kwam er een rekening van 13.000 euro. Hij zei eerst dat hij het alleen maar voor zijn werk had gesurfd. Maar later bleek dat zijn kinderen op de iPad hadden gezeten. I can see now that it's just not possible to explain data usage without explaining their The simple truth is, they were watching ja, zijn zonen keken dus naar voetbalwedstrijden. De oud-minister heeft inmiddels die rekening zelf betaald, maar hij vertrekt toch. En dan nog het weer. Vanavond is er in het noorden kans op wat sneeuw. En vannacht gaat het overal regenen. Morgen begint bewolkt en nat, maar later kan de zon er nog even doorkomen. En wordt het ook iets warmer tussen de 11 en 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke spits. In de regio Noord-Holland staat bijna 200 kilometer file. De langste files staan daar op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor knoop het Amstel een kwartier oponthoud. De A2 van Amsterdam naar Utrecht voor afrit Utrecht Centrum 20 minuten. A5 Amsterdam richting Hoofddorp voor knoop de Hoek een half uur vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Amstelveen Stadshart en knoop Velsen 20 minuten oponthoud. onthoud. Op de ring van Amsterdam tussen Afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart een kwartier. En tussen Amsterdam Rivierenbuurt en Afrit Volendam ook een kwartier vertraging. De N201 uit Horen richting Hilversum tussen Vinkenveen en Loeden een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Vorig jaar werden die vanwege de hoge energieprijzen veel minder aangeboden. Informateur Plasterk vindt dat NRC-leider Omtzicht te weinig respect heeft voor het instituut van informateur. Plasterk zei dat na overleg met de drie overgebleven partijleiders in de formatie. En zei ook dat hij via de pers hoorde dat Omtzigt was gestopt. Het weer, vanavond regenachtig bij een graad of 5. In het noorden wat sneeuw en iets boven nul. Vannacht zachter, overal regen. Morgen wat zon en een enkele bui bij een graad of 12. smile we're not too sure where we've been.